10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of het staakt het vuren dat de separatisten in het oosten van Oekraïne hadden voorgesteld, wordt nageleefd. Het bestand zou om 7 uur Nederlandse tijd ingaan. De Oekraïense regering zou ermee hebben ingestemd. tijdelijke staakt het vuren moeten inwoners van de belegerde stad Debaltsevo de kans geven de stad te verlaten. Ze krijgen de keus of ze naar gebied willen dat in handen is van, de Oekraïense, van het Oekraïense leger of van de separatisten. Bij de is de afgelopen week zwaar gevochten. De separatisten proberen de stad in handen te krijgen. Uren nadat op de Westerschelde een schip was gekapseist... is nog een opvarende gered. De man is aanspreekbaar en onderkoeld, meldt de kustwacht. Rond middernacht sloeg een binnenvaartschip met drie opvarenden om. Dat gebeurde toen een zandzuiger bezig was zand over te laten. Waardoor het schip omsloeg is onbekend. Meteen na het incident werd één opvarende gered. De derde opvarende wordt nog vermist. Het moederbedrijf van de optiekwinkels Pearl en iWish gaat vandaag naar de beurs in Amsterdam. Investeringsmaatschappij HAL kocht de afgelopen jaren wereldwijd 33 optiekketens op en voegde die samen in Grand Vision. De waarde van het bedrijf is 5 miljard euro. Grand Vision haalt het overgrote deel van de jaaromzet uit Europa. De meeste groei moet in de toekomst komen uit opkomende markten in bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Azië. Met de beursgang krijgt Grand Vision meer naamsbekendheid en kan het makkelijker kapitaal aantrekken om verder te groeien. De ramp met vlucht MH17 leidt tot steeds meer verdeeldheid in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en PvdA vinden dat andere partijen terughoudend moeten zijn met het stellen van vragen, omdat ze anders het onafhankelijke onderzoek verstoren. De oppositie lijkt zich daar niets van aan te trekken. D66 zegt juist steeds meer vragen te hebben over de gebeurtenissen in de dagen voor de ramp. Het weer droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS.